Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Op de luchthaven van Kabul is de laatste fase van het vertrek van Amerikaanse troepen ingegaan... zegt een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Er zijn nu nog minder dan 4000 Amerikaanse militairen op het vliegveld. Eerder deze week waren dat er nog 5800. De Amerikanen zeggen dat ze sinds de val van Kabul op 15 augustus... meer dan 100.000 mensen uit de stad hebben weggehaald. De Taliban laten bijna geen Afghanen meer door... door hun afzettingen rond het vliegveld. Ze staan klaar om de controle over te nemen... zodra de Amerikanen zijn vertrokken. Op de Dam in Amsterdam hebben meer dan duizend mensen gedemonstreerd... om steun te betuigen aan Afghanen die lijden onder de machtsovername van de Taliban. Ze roepen de Nederlandse regering op om Afghanistan officieel als onveilig aan te merken... zodat vluchtelingen recht krijgen op bescherming en asiel. Na de manifestatie op de Dam volgde een protestmars door de stad. Ook in 15 andere Europese en Amerikaanse steden werd vandaag geprotesteerd. In Aken hebben regeringsleiders, nabestaanden en reddingswerkers... de slachtoffers herdacht van de watersnood vorige maand. Bij de dienst in de Dom van de Duitse stad... waren ook bondskanselier Merkel en president Steinmeier aanwezig. Evenals vertegenwoordigers uit Nederland en België. Half juli kwamen bij overstromingen meer dan 180 inwoners... van Rijnland-Palts en Noord-Rijn-Westfalen om het leven. Een aantal mensen wordt nog steeds vermist. Steinmeier zei in zijn toespraak dat het klimaatprobleem moet worden aangepakt. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van België van pole position. Dat is voor de negende keer in zijn Formule 1-loopbaan. George Russell begint de race in zijn Williams als tweede. bk leider Lewis Hamilton start morgen vanaf de derde plaats. Het weer tot besluit afwisselend wolken en zon, maar vooral landinwaarts ook nog buien. Er waait een frisse noordenwind. Morgen vallen vooral in het oosten enkele buien. Zo nu en dan breekt de zon door, maar de bewolking houdt de overhand. Het wordt niet warmer dan 18 graden in het zuiden tot 20 in het noorden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Zandvoort. People say I'm not gonna change, not gonna change. I know that you like that. You know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat.